boven op de kom kijk ik even naar beneden. Dan zie ik het oude graagje, het Vreeburg en Wijkzee. Ja, dan springt mijn hartje open. Ik ben trots, wat daar wat er is geen mooier plekje als terecht mijn staat als u de mijn staat. Ze zingen in ons landje, bij ons in de Jordaan. Van dat gaat naar de bos toe en we gaan en naar de zand. Maar het mooiste wordt vergeten, Daar is toch zeker schaamst. Er is nog zoiets als Utrecht in het hartje van ons land. Als ik boven op de dom kom, kijk ik even naar beneden. Dan zie ik het oude kraakje het en Wijkzee, Ja, daar springt een haartje open. Ik ben trots, maar de haartje niet waar. Er is geen mooier plekje als Utrecht. Kom op station eens kijken, het passer van de rails. We hebben de hoogste torenheus, dat is iets crimineels. Daar heb je nog de jaarbeurs, de munte krommerij. En voor de mooiste grietjes moet je ook in Utrecht zijn. Als ik boven op de toon kom, kijk ik even naar beneden. Dan zie ik het oude niet. een Vreeburg en Zee ja dat springt mijn haartje op. Ik ben trots dat ik niet gaat. Er is geen mooier plekje als u de rijdt mij. dat prinsenhaartje ook. Ik ben trots, dat haakje daar. Er is geen mooier plekje, als u terecht bij staat. Als u bij staat.